Zes uur. Autowalgemoed bij het NWS Journaal. De automobilist die in april in Breda een jongetje van drie doodreed... reed 50 km per uur te hard. Tijdens de rechtszaak tegen de 18-jarige verdachte... bleek dat hij een snelheid had van 80, waar 30 is toegestaan. Familieleden van het omgekomen jongetje reageerden volgens Omroep Brabant emotioneel... toen ze in de rechtszaal hoorden dat de verdachte zo hard heeft gereden. De politie heeft al verschillende tips gekregen over drie ex-leden van de Rote Armee-fractie die zich mogelijk in Nederland bevinden. Wat voor tips is nog onduidelijk. Dinsdag werd een beloning tot 80.000 euro uitgeloofd voor tips die leiden tot hun aanhouding. Het trio is sinds de laatste bomaanslag in 1993 op de vlucht. Ook pleegden ze in Duitsland de laatste jaren gewelddadige overvallen. Nederland en Luxemburg kopen samen twee militaire vliegtuigen... voor transport en voor het tanken van andere toestellen in de lucht. De Airbus-toestellen worden eigendom van de NAVO. Landen kunnen ze terughuren. De kosten en het personeel worden verdeeld op basis van het aantal vlieguren... dat een land gebruik maakt van een toestel. Mountainbikester Anne Terpstra mag alsnog meedoen aan de Olympische Spelen. De 23-jarige Terpstra eindigde in mei bij het EK in Zweden op de 11e plaats... en voldeed daarmee net niet aan de kwalificatie-eisen. Ze mag nu toch naar Rio omdat een Russin die op de 8e plaats was geëindigd op doping is betrapt. Duikers hebben in een gezonken oorlogsschip in de Zweedse Oostzee 340 jaar oude kaas teruggevonden. Het vettige spul werd gevonden in een afgesloten pot, ziet eruit als foie en ruikt volgens onderzoekers naar een combinatie van gist en de blauwe schimmelkaas Roquefort. De kaas is al die eeuwen relatief goed bewaard gebleven en wordt nu onderzocht door de Landbouwuniversiteit van de Zweedse stad Uppsala.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 Goedenavond, je luistert naar CFM Jong Zandvoort. Jullie hebben mij helaas twee weken moeten missen. Nou ja, maakt niet uit. Waar gaan we het allemaal vandaag over hebben? Het is eh, de 28e juli eigenlijk. Vergeet te vertellen, maar maakt niet uit. Rond kwart over zes de top 5 games. Rond half zeven het dier van de week met de naam Eloy. Rond kwart voor zeven het weer. Om zeven uur hebben we een kleine pauze, want dan komt het nieuws er even tussendoor. Om kwart over zeven de evenementen in Zandvoort voor de jeugd. En om half acht de top 5 films. En wij gaan natuurlijk heel veel lekkere muziek draaien. Zo is dit nummer van eh, Be Brave, One Night Stand. Je luistert dus naar CFM Jong Zandvoort nog tot en met 8 uur.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 Het Land van. Blijft toch een lekker nummer dit. Dat is dus Het Land van Detox en Lange Frans. Ja, het is inmiddels eh, kwart over zes. Tijd voor de top 5 games dus. En beginnen we op nummer 5. Daar staat No Man's Sky. Op nummer 4 Uncharted 4. Op nummer 3 staat eh, Dark Souls 3. Op nummer 2 staat dan Doom. Wat staat er dan deze week op nummer 1? Ja, ik ben er helemaal geen gek op. Ja. En dat spel, hey, die komt uit op 19 augustus. En ik kan nog niet wachten. En dat is Formule 1 2016. Ja, die ga ik zeker kopen, want ik ben helemaal gek op dat racepelletjes en dingetjes en dat soort dingen dus, zeg maar. wij gaan weer verder met de muziek. Hier is eh, Sia, samen met Jean-Paul en Cheap Trills. bang with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bang, bang. Come on, come on, turn the radio.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

so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Just Justin Timberlake met Ken Stop The Feeling. Het is alweer tijd voor het dier van de week. dier van de week deze week is um, El Eloi. Eloi, of zoiets. Is in ieder geval E-L-O, Griekse ei. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Eloi <laughs> is een jonge vrolijke kater van een jaar of twee. Eloi was er nog een eh, echte kater eh, dat hij binnenkwam bij ons en was toen redelijk pittig. Inmiddels is hij gecastreerd en hoewel hij zijn wilde haren nog niet helemaal kwijt is is er wel een stukje rustiger geworden. Eloy wil graag eh, het Rijk alleen hebben voor wat betreft katten. Hij is graag buiten en zoekt dus een huis waar hij lekker door de buurt kan ravotten... om vervolgens thuis te komen en de aandacht van de mensen te krijgen. Bent u nu geïnteresseerd in deze kater? Ga dan even naar Dierenthuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort... Of bel ze op 023 571 3888. 023 571 3888. gekregen van mijn moeder. En dat verzoekje is van eh, Danny de Munk samen met Django Wagner. Wij met z'n twee. S'avonds tegen tieren, eh, lekker hangen op de boot. Sta jij ineens hier bij me voor de deur. Ik kom even bij je langs, ben benieuwd hoe het met je gaat. Ik heb je al een tijd niet meer gezien. Zeg vriend, dat is gezellig, kom maar binnen als je wil. De koffie die staat klaar, of wil je thee? Dat is niet de bedoeling, wat ik je eigenlijk vragen wil. Ik moet eruit, ga je met me mee? Wij Het lijkt alsof ik hier geboren ben. Morgen heb ik spijt, zit er een kater in mijn hoofd. Maar nu staan wij er even niet bij stil. Door al die verdrankjes zijn we aangenaam verdoofd. Omdat ik steeds dat laatste rondje wil. I won't let you down came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at This is what you came for. Ja, nou heb ik mijn moeder zo ver gekregen dat zij het weerbericht gaat doen. Dus ik zou... Oh, even je microfoon open. Ja, dat is handig, hè? en bedankt. Handig. Oh, zie je, het geluid gaat gelijk weer fout allemaal, Jero. Ja, dat krijg je ervan als je je moeder overal verstrikt. Ja, maar dat moet toch, hè? Nee, niks moet. Het is jong Zandvoort, hè? Ja, oké. Nou, hier, doe jij even het weer dan. Zie je Zandvoort. Ja, vandaag was er veel bewolking in Zandvoort. Verspreid was er eh, nu en dan een eh, buitje regen helaas. De meeste nattigheid was in het noorden van het land. Het werd vandaag eh, maximaal 20 tot 24 graden. Morgen pakt de temperatuur met ongeveer 20, 22 graden op veel plaatsen iets lager uit. Maar ja, er verandert eigenlijk niet veel, Thomas, in het weer. Het blijft een beetje nattig, 20 24 graden. Ik kan er niks anders van maken helaas. Nou, eh, jammer. Ja, sorry. Het is vakantie. Maar het weer eh, speelt nu even niet mee. Dat moeten we maar mee doorgaan dan, hè? Ja, heb je niet een leuk nummertje dan of zo voor het weer? Eh, lekker om een beetje op te vrolijken. Ja, wacht. Ik zal even een liedje erbij pakken. Ja, pak jij eens even een mooi liedje erbij. Zo, pak je dat liedje erbij. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is een lekker nummer. Dat was het weer. lives These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. nummertje draaien van One Republic. Dat vier weken geleden is uitgekomen. Dus het is een heel goed nummer. En het nummer heet Wherever I Go. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something looking Shame, shame, shame. Jorden de Smokers met Don't Let Me Down. Ik ga nog even een klein stukje draaien van Ali B samen met Digidex. Ik huil alleen bij jou. En dan spreek ik jullie zometeen het tweede uur weer. Don't let me down.